start. met het NOS-journaal. Het winterweer leidt op de wegen nog niet tot grote problemen. Wel meldt de politie zeker acht aanrijdingen. De politie en Rijkswaterstaat roepen automobilisten op hun rijstijl aan te passen. Nederlandse spoorwegen rijdt vandaag met de nieuwe dienstregeling... maar heeft vanwege de sneeuw op diverse trajecten meteen al het aantal treinen verminderd. Het sneeuwgebied trekt nu langzaam naar het noorden. In grote steden in Zweden worden synagogen extra beveiligd. Aanleiding is een poging om in Gothenburg brand te stichten bij een synagoge. Jongeren gooiden gisteravond molotovcocktails naar het gebouw. Er is geen schade en niemand raakte gewond. In het gebouw was een feest aan de gang. De bezoekers konden veilig wegkomen. Vanochtend vroeg werden drie verdachten gearresteerd van ongeveer 20 jaar oud. Het motief van de aanvallers is nog onduidelijk. De voorzitter van de Joodse gemeenschap in Zweden denkt dat de aanval te maken heeft met de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël. Peter Bos is ontslagen als hoofdtrainer van Borussia Dortmund. De beslissing van de Duitse topclub komt niet onverwacht. Van de laatste 13 wedstrijden werd er slechts één gewonnen. Dat was tegen een derde klasser in de beker. De 2-1-nederlaag tegen Werder Bremen in eigen stadion van gisteren was de druppel. Peter Steuger wordt de nieuwe hoofdtrainer in Dortmund. Oostenrijker werd eerder deze maand nog na 4,5 jaar ontslagen bij FC Köln. Het weer, plaatselijk landinwaarts 3 tot 15 centimeter sneeuw. In het zuidwesten regent het voornamelijk. Later vanmiddag dooit het in het zuiden 6 graden... en bovendien waait het hard met kans op zware windstoten. Elders blijft het wit. Morgen krijgen we opnieuw neerslag vanuit het zuiden... en ook dan is er weer hier en daar kans op een pak sneeuw. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. In het hele land is het glad door sneeuw. Op heel veel wegen rijdt het langzaam door sneeuwbuien. Echte files zijn dat echter niet, want het rijdt wel gelijkmatig door. Wel zijn er inmiddels vrij veel aanrijdingen gebeurd.